Drie uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Minister Ascher is geschrokken van het aantal mensen dat ten onrechte een arbeidsongeschiktheidsuitkering zou ontvangen. Volgens verzekeringsartsen zijn er zo'n 150.000 mensen die jaren geen keuringsarts hebben gezien en eigenlijk al lang weer aan het werk zouden kunnen. Ascher zegt dat hij samen met uitkeringsinstantie UWV gaat uitzoeken of het getal klopt. Hij is daar niet van overtuigd. Maar hij is geschrokken van het signaal en gaat er goed naar kijken, zegt hij. Groot-Brittannië en Frankrijk gaan samen het migrantenprobleem in de havenstad Calais aanpakken. Dagelijks proberen migranten via de kanaaltunnel naar Engeland te komen... en dat leidt tot grote problemen en gevaarlijke situaties. De ministers van Binnenlandse Zaken tekenden het akkoord. In Calais komt een nieuw commandocentrum... waar Britse en Franse agenten gaan samenwerken. En er komt meer beveiliging, meer onderzoek naar mensensmokkelaars... en er komt ook meer humanitaire hulp. Een van de aannemers die betrokken waren bij het kraanongeluk in Alfa aan de Rijn... zegt dat zijn bedrijf heeft gefaald. In een interview met de lokale omroep Studio Alphen... zegt de directeur van BSB Staalbouw dat zijn bedrijf de hijsplannen had moeten laten doormeten... door een onafhankelijk instituut. Dat is niet gebeurd. Begin deze maand vielen twee bouwkranen om tijdens de renovatie van een brug. De kranen die op ponton stonden vielen samen met een brugdeel op enkele woningen en winkels. Niemand raakte gewond. Boven Slowakije zijn twee vliegtuigjes met parachutisten op elkaar gebotst. Zeker zeven mensen zijn om het leven gekomen, vijftien mensen worden nog vermist. In totaal waren er zo'n 40 mensen aan boord. Die waren opgestegen om te oefenen voor een luchtshow. Veel van de parachutisten wisten uit het vliegtuig te springen... en brachten zichzelf zo in veiligheid. De hulpoperatie verloopt moeizaam... omdat de toestellen zijn neergekomen in bergachtig gebied. Het weer vrij zonnig, alleen in het zuidwesten overheersen wolkenvelden en daar kan wat regen vallen.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 Titelsong van hun eerste film. En we hebben nog veel meer leuks. daar gaan we mee beginnen en The Police. En tegen het einde horen we ongetwijfeld ook nog Peter Gabriel. Veel plezier dit komende uur met nog heerlijk een uurtje Matchbox. het geluid van de Police met So Lonely uit 1979. En we begonnen met een Chinny Chap productie en een compositie van Mud and The Cat Crapped in the Charles en de Ruud. En eh, zo gaan er alweer een paar mensen het gebouw uit. <laughs> dat was dus een, eh, een Chinny Chap productie, The Cat Crapped in. We gaan, eh, nee, we blijven in 1979. LP Voulez-vous van ABBA. Does Your Mother Know? Van de LP Voulez-vous waren dit eh, ABBA en Does Your Mother Know. In 1969 eh, bracht Kenny Rogers samen met de First Edition een LP uit. Die heette Ruby, Don't Take Your Love to Town. En daarvan draaien we niet het titelnummer, maar Ruben James. Ruben James In my song you'll live again And the phrases that I rhyme are just the footsteps out of time from the time when I knew you, Reuben James. Reuben James. All the folks around Madison County cussed your name. Just a no-count sharecropping colored man who would steal anything he can. And everybody laid the blame on Reuben James. Reuben James. You still walk the furrowed fields of my mind. faded shirt, the weathered brow, the calloused hands upon the plow. I loved you then and I love you now. You've been changed. Flora Gray. The gossip of Madison County died with child. And although your skin was black, you were the one that didn't turn your back. On the hungry white child with no name, Reuben James. Reuben James. With your mind on my soul and a Bible in your right hand. You said, Turn the other cheek. There's a better world awaiting for the meek. In my mind, these words remain from a Reuben James. Reuben James, you still walk the furrowed field of my mind shirt, the weathered brow, the calloused hands upon the plow. I loved you then and I love you now, Reuben Jane, Reuben Jane. One dark, cloudy day that brought you from the field until your lonely pine box came. Just a picture of me in the rain, just to sing one last refrain for Reuben Jane, Reuben Jane the furrowed field of my mind. The faded shirt, the weathered brow, the calloused hands upon the plow. I loved you then and I love you now. Reuben James, Reuben James, you still walk the furrowed fields of my mind. The faded shirt, the weathered brow, the calloused hands upon the plow. I loved you then. Kenny Rogers in the eh, first edition met Ruben James uit 1969. We kennen allemaal Stills, Crosby, Stills, Nash Young. En eh, dat, die hebben hele mooie muziek gemaakt. Maar ook in duo-vorm konden ze er weg mee. Bijvoorbeeld Stills en Young. De Stills Young Band uit 76 met Long May You Run. Young Band uit 1976. Eh, we gaan even wat instrumentaals doen. De allereerste hit van Jean-Michel Jarre uit 1977. En dat was een top 100 hit in dat jaar. Oxygène 4. Jean-Michel Jarre en Oxygène 4, een eerste single hit voor hem uit 1977. We draaien niet vaak muziek uit 1990 of later. En zeker niet als het een artiest is die in eerdere decennia zijn of haar sporen al heeft verdiend. Ehm, maar we doen het nou toch een keertje, want eh, dit nummer is zo mooi. En het wordt ook zo mooi gezongen. Compositie van Prince. Hier is Sinead O'Connor. Nothing compares to you. zo mag zeggen. Nothing Compares to You van Sinead O'Connor. Dan gaan we nu luisteren naar een, eh, een track van de eh, soundtrack van de film You're a Big Boy Now... van Francis Ford Coppola uit 1967. Geschreven door John B. Sebastian. Uitgevoerd door de Love and Spoonful. Darling, be home soon. did today here and laugh about our funny yes, I tap for the great relief of having you to talk to. And now, a quarter of my life is almost past. I think I come to see myself at last. And I see that the time spent confused een Spoonful en eh, Darling Be Home Soon uit de film You're a Big Boy Now 1967. Zijn we toe aan de dubbele Beatles en eh, vandaag A Hard Day's Night en Things We Said Today. En die komen uit 1964 en de opname begon op 10 juli van dat jaar. En het bijzondere was, ze hadden de film klaar en ze hadden nog geen titel en ze hadden ook nog geen liedje voor de film om als titelsong te dienen. En Ringo kwam aan het einde van een zware dag binnen en die zei... Eh, it's been a hard day. En toen zag hij hoe laat het was. Toen zei hij, it's been a hard day's night. Ja, en toen hadden de jongens een titel, alleen nog geen liedje... maar dat is voor John en Paul niet zo'n probleem. En de bekant, Things We Said Today. Hier is eerst A Hard Day's Night. Someday when I'm lonely, wishing you weren't so far. Beatles en hun dubbele hit uh, Hard Day's Night en Things We Said Today. En eh, op de achtergrond hoor je al helikopters aankomen vliegen. Die vliegen boven Vietnam. Het nummer van Billy Joel, Goodnight Saigon uit 1983. Een geweldig nummer. En dit keer dan van Billy Joel. Good Night Saigon uit 1983. Over mooie nummers gesproken van de LP Eye in the Sky. Hier is die Alan Parsons Project en Old and Wise. de Sledgehammer met Peter Gabriel. En daarvoor natuurlijk Old and Wise van de Alan Parsons Project... met de zeer goede stem van Colin Blunstone. Dit was Matchbox voor deze week. Volgende week zijn we er weer. En de komende twee uur bent u onder de hoede van de heer H. Wassenaar... bekend van radio en telefoon. <laughs> Hij begint zo meteen met een heel fijn Beatles-nummer. Dus blijf gewoon lekker luisteren.